Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse Basketbalbond heeft vorig jaar 14 meldingen binnengekregen van grensoverschrijdend gedrag. Meerdere bronnen zeggen tegen NOS Sport dat de klachten gaan over Gertjan van der Linden, voormalig bondscoach van de Nederlandse rolstoelbasketbalsters. Hij zou seksueel getinte appjes hebben gestuurd, gekoppeld aan mogelijke consequenties voor hun sportloopbaan. Er is een onderzoek gestart naar seksuele intimidatie. Van der Linden heeft zelf nog niet gereageerd. De Tweede Kamer heeft net ingestemd met staatssteun voor Damen. Het grootste scheepsbouwbedrijf van Nederland krijgt 270 miljoen euro. De Tweede Kamer is eigenlijk met zomervakantie, maar kwam speciaal terug om te stemmen. Wie is voor het voorstel? GroenLinks PvdA, D66 Volt, NSC, SGP ChristenUnie, eh, VVD, CDA, BBB, PVV, JA21. Het voorstel is aangenomen. Daarmee zijn we eh, aan het einde van deze vergadering. Ik dank trouwens de ondersteuning voor het organiseren en wens u een goed recept. De vergadering is gesloten. Ja, de stemming duurde nog geen vier minuten. Damen krijgt tijdelijk geen geld van Duitsland omdat een grote order is vertraagd. En Den Haag wil voorkomen dat het bedrijf in de problemen komt. En onder meer Frenna en Joey A.K. schreven er een liedje over. Hey, yo, we praten andere cake hier, dus hebben een grotere tas. Ja, de Birkin-tas, een felbegeerd mode-item. De originele Birkin-tas gaat vandaag onder de hamer bij Veilinghuis Sotheby's. Het ontwerp van de 40 jaar oude tas ontstond in het vliegtuig. Actrice Jane Birkin probeerde toen een rieten mandje in het bagagerek van het vliegtuig te proppen... en stortte zo de complete inhoud uit over haar medepassagier. Toevallig de directeur van modehuis Hermes. Daarmee, eh, samen bedachten ze het ontwerp van de tas, naar verluid uitgetekend op een spuugzakje. En de tas die daaruit volgde wordt nu gefeild. Het weer, ja, het is weer zo'n dag met veel wolken in het oosten, meer zon in het westen. 21 graden in Groningen op dit moment, 25 in Brabant. Morgen opnieuw een mix van zon en wolken bij 23 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk in Noord-Holland door de werkzaamheden aan de A10 Zuid. Die is dicht. Op de Ring Noord heb je nu een kwartier vertraging voor knooppunt Koenplein. De A9 is het oponthoud een half uur van Alkmaar naar Diemen tussen Bad en knooppunt Holendrecht. Op de A5 is de vertraging een kwartier naar Amsterdam. En ook op de A4 is het behoorlijk druk. Wat verder opvalt is de A9 richting Alkmaar, want bij Akersloot is een rijstrook dicht door een ongeluk. Dat kost je een half uur extra vanaf knooppunt Rottepolderplein.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 ontslagen... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag... Er loopt een rechtszaak tegen hem omdat hij seksueel getinte appjes naar een meisje van 16 zou hebben gestuurd. En in een loods in de buurt van Schiphol zijn 80.000 vapes met zoete smaakjes gevonden.